12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanaf morgen wordt een deel van de coronamaatregelen versoepeld. Zo gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden... en gaan ook horeca, musea en bioscopen weer open. Daarnaast kan iedereen met coronaklachten zich vanaf morgen laten testen bij de GGD. Bij de reorganisatie van Tata Steel zullen geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak van het bedrijf. Dat stelt Tata Steel Europe in een verklaring. Het is een reactie op de onrust die twee weken geleden ontstond na het plotselinge vertrek van de topman bij de IJmuidense tak van Tata Steel. De ondernemingsraad en medewerkers zijn ervan overtuigd dat het vertrek gedwongen is. Tata Steel Europe benadrukt verder dat er geen sprake is van afsplitsing van het bedrijf in IJmuiden. Vakbond FNV dreigde eerder met acties als het Indiase bedrijf de afspraken over het behoud van werkgelegenheid niet zou naleven. In Suriname is code rood afgekondigd vanwege drie nieuwe coronabesmettingen. Scholen die komende week weer open zouden gaan blijven dicht en het binnenlandse vliegverkeer is stilgelegd. De nieuwe besmettingen zijn gemeld door het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. De bevolking is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Leden van het onafhankelijk kiesbureau zouden vandaag vanwege code rood ook geweerd zijn uit een sporthal in Paramaribo, waar de laatste verkiezingsresultaten worden verwerkt. Die uitslag laat al dagen op zich wachten. En architect en kunstenaar Christo is overleden. Hij was met name bekend vanwege zijn inpakkunst. Zo pakte hij in 1985 de Pont Neuf in Parijs in. In 1995 deed hij hetzelfde met de Rijksdag in Berlijn. Andere projecten van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar waren onder meer The Umbrellas in 1991 in Japan en The Floating Piers in 2016 in Italië.